4 uur. Net wel met het NOS-journaal. Het Turkse leger zegt dat het de lichamen van de twee piloten heeft gevonden die vorige maand in hun straaljager werden neergehaald door Syrië. De lichamen moeten nog worden geborgen. Het leger was op zoek naar de lichamen sinds het toestel op 22 juni werd beschoten en neerstortte. Het wrak van het toestel ligt voor de Syrische kust op een diepte van zo'n 1000 meter. Of de lichamen bij het toestel liggen is niet duidelijk. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat de piloten hun schietstoel hebben gebruikt. Het Isala ziekenhuis in Zwolle moet een chirurg die jarenlang aan het ziekenhuis was verbonden ruim 1,6 miljoen euro betalen. Hij is onterecht ontslagen, bepaalde de rechtbank. De chirurg werkte 20 jaar in het ziekenhuis en stond volgens de rechtbank bekend als een uitstekende vakman volgens zijn collega's had de arts ook last van driftbuien en liep hij soms zonder aanleiding weg uit overleg. De chirurg werd ontslagen omdat de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de patiënten in het geding zouden zijn geweest. Volgens de rechtbank heeft het ziekenhuis de zaak onzorgvuldig onderzocht. En het Isala ziekenhuis bestrijdt dat en gaat in hoger beroep. De gehandicapte atleet Oscar Pistorius gaat naar de Olympische Spelen. De Zuid-Afrikaanse Atletiekbond heeft Blade Runner aangewezen voor de 400 meter en de estafette. Pistorius raakte als baby beide onderbenen kwijt. Een amputatie was nodig wegens een aangeboren afwijking. Desondanks besloot hij aan atletiek te gaan doen en met behulp van twee van carbon fiber gemaakte blades werd hij wereldberoemd. In 2011 schreef hij geschiedenis door als eerste gehandicapte atleet aan de gewone WK atletiek mee te doen en nu hij voor een historische primeur met zijn deelname aan de Spelen. Het weer, zonnige periode, vooral in het westen en zuidwesten kans op een onweersbui. Het is tussen 24 en 28 graden. Morgen overal kans op stevige regen en onweersbuien en het blijft warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden, 3 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen de afrit Haarlem en Westpoort, 2 kilometer. Er ligt een lading grind op de weg. De rechterrijstrook is daar dicht. A13 de richting Rotterdam bij Berkel en Roderijs 3 kilometer. A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam bij de afrit Havens 4100 4 kilometer.